Het is de 61-jarige professor Elizabeth Warren, die vaak kritiek heeft geuit op de financiële wereld en Wall Street. Haar organisatie moet gaan controleren hoe banken met hun klanten omgaan en of ze zich aan de regels houden. De banken zijn door de financiële crisis in 2008 onder vuur komen te liggen. Ze hadden massaal kredieten verstrekt aan mensen die die niet konden terugbetalen. Volgens Obama mogen mensen nooit meer worden misleid door ingewikkelde teksten in kleine lettertjes over financiële producten. Bij de republikeinse oppositie is de benoeming van Elizabeth Warren slecht gevallen. Uit de registratie van internetdomeinen in Rusland valt op te maken dat premier Poetin opnieuw president wil worden. De Russische overheid heeft zes webadressen geregistreerd met daarin de naam Poetin en 2012, het jaar van de verkiezingen. Poetin was president van 2000 tot 2008 en mocht zich na twee termijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. Hij wees Dmitri Medvedev aan als opvolger en werd zelf premier. Sindsdien wordt volop gespeculeerd over Poetins ambities. De zittingstermijn van de Russische president is intussen verlengd van 4 naar 6 jaar. Daardoor zou de nu 57-jarige Poetin 12 jaar president kunnen blijven. De film Submarino van de Deense regisseur Winterberg is uitgeroepen tot beste boekverfilming. Dat gebeurde afgelopen avond op het festival Film by the Sea in Vlissingen. Submarino is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jonas Bengtson. Volgens de vakjury is het een actuele film over verslaving, waaraan de jury ook bijna verslaafd raakte. De Deense hoofdrolspeler kreeg in Vlissingen een bedrag van 5000 euro en een beeldje van Aad Veldhoen. De jury beoordeelde twaalf boekverfilmingen. Eén daarvan was The American van Anton Corbijn. Het weer, vannacht alleen nog buien langs de kust. Het koelt af tot 6 graden.